Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Tweede Kamervoorzitter Ariep heeft een onderzoeksteam aangesteld... om de meldingen van seksueel misbruik bij ProDemos te onderzoeken. ProDemos verzorgt rondleiding op het Binnenhof voor scholieren en studenten... en krijgt subsidie van de Tweede Kamer en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tjibbe Joustra, nu nog voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... gaat de commissie leiden. Gisteren meldde de NOS dat een leidinggevende bij ProDemos... jonge medewerkers wist over te halen tot seks. De meeste slachtoffers hadden een tijdelijke aanstelling... en durfden niet te weigeren. Twee broers van 19 en 20 uit Venlo zijn veroordeeld tot celstraffen tot 4,5 jaar... wegens ernstige mishandeling bij een verkeersruzie. Volgens de rechter gingen ze als beesten tekeer... en hebben ze een fietser zo hard geslagen en geschopt... dat er sprake is van poging tot doodslag. Ook moeten ze hun slachtoffer ruim 9000 euro schadevergoeding betalen. De broers kregen het in mei vorig jaar aan de stok met een automobilist... en sloegen hem en zijn bijrijder. Een 49-jarige fietser die daar iets van zei... kreeg vervolgens klappen en schoppen tegen zijn hoofd. De twee Nederlandse broers die in Praag een ober hebben mishandeld... zijn veroordeeld tot vijf en zes jaar cel. De rechtbank acht hen schuldig aan ordeverstoring en zware mishandeling. Het Openbaar Ministerie had tot 18 jaar cel geëist wegens poging tot moord en gaat in beroep tegen het vonnis. De ober raakte tijdens een vechtpartij vorig jaar april zwaar gewond. Hij had onder meer een gebroken kaak en oogkas. De broers moeten hem ook een schadevergoeding betalen van 75.000 euro. Dankzij een verdrag met Tsjechië zouden de broers hun straf in Nederland mogen uitzitten. In Heerlen is vrijdagavond een man aangehouden... die verdacht wordt van betrokkenheid bij terrorisme. Hij kwam in beeld door informatie van de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. De 37-jarige man zou aanhanger zijn van het jihadistische gedachtegoed... en op zoek zijn geweest naar vuurwapens. En dan het weer. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen. Vooral in het zuiden kans op mist. Morgen op veel plaatsen eerst opnieuw grijs. Later overal zon. Het blijft droog en het wordt 13 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De files in de regio zijn niet bijzonder lang. Er is wel een tunnelbuis van de Koentunnel dicht nu. Op de A10 is dat. En dat levert vanaf Volendam een file op van 2 kilometer. In een tunnelbuis is namelijk een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Verder veel verdraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Akersloot en Knapend Kooimeer. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn bij Rijnzaterwoude ook 10 minuten verdraging. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland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 Vijf oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4 en 5 mei.nl.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 爱过。 van Zandvoort, op 106.9 CFFM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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 So stop thinking about it. Can we just talk? you understand FM Zandvoort. I'm not so systematic. It's just that I'm an addict for your love.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 luisteraars, hier is Bastiaan Toornent. Vanaf volgende week dinsdag zijn wij er weer met Zandvoort aan het woord. En dan is Marije Stroobus er ook weer. Deze week is het nog vakantie, dus je krijgt zometeen weer de muziek en natuurlijk het nieuws. Eh, maar volgende week eh, zijn we er weer met een net iets anders concept, maar wel gewoon het vertrouwde Zandvoort aan het woord... waar u op kunt reageren via de Facebookpagina Zandvoort voor aan het woord... of natuurlijk via Twitter, Zandvoort aan het woord. Eh, ik hoop u volgende week allemaal eh, dat u aan eh, de radio zit... en dat u naar ons luistert, want het wordt weer een interessante uitzending... over mental coaches. Tot volgende week. you play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 the me, at least we'll both be numb.